maar het leven gaat zo snel. Maar als de boog gespannen blijft, dan wordt het vaak een hel. Vergeet een keer de narigheid en stop met dat gezeur. Doe het eens wat kalmer aan, dat brengt je uit de sleur. Alles op zijn tijd, dat brengt vreugde en gezelligheid. Alles op zijn tijd, zo raak je je zorg tijd. Dat geeft je tevredenheid. Alles op zijn tijd. Dan voel je je weer bevrijd. Het leven is een automaat die steeds maar sneller gaat. Dus stop niet al je geld erin, want dan is het te laat. Je haast je niet, rep je niet, bedenk je toch voortaan. Als je langer leven wil, doe dan wat kalmer aan. Alles op zijn tijd, dat brengt vreugde en gezelligheid. Alles op zijn tijd, zo raak je je zorgen kwijt. dat geeft je tevredenheid. Alles op zijn tijd, dan voel je je weer bevrijd. Alles op zijn tijd, dat brengt vreugde en gezelligheid. Alles op zijn tijd zo raak je je zorgen kwijt. Alles op zijn tijd, dat geeft je tevredenheid. Alles op zijn tijd, dan voel